Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft boetes geëist tegen de gemeente Bokstel... en verhuurorganisatie Camelot vanwege de elektrocutie van een 20-jarige vrouw. Drie jaar geleden werd de vrouw geëlektrocuteerd toen ze onder de douche stond... in het anti waar ze woonde. Het was al tijden bekend dat de stroomvoorziening daar niet deugde. De gemeente en de verhuurorganisatie worden verdacht van dood door schuld. Het OM eist ruim 7 miljoen euro terug van de voormalige eigenaar van coffeeshop The Grasshopper. Dat bevestigt zijn advocaat aan Omroep Brabant. Het OM vermoedt dat de Eindhovenaar crimineel verkregen geld witwast via onroerend goed. Eind vorige maand werd in het kader van het onderzoek een inval gedaan in zijn villa in Eindhoven. Ook werd beslag gelegd op 69 panden die op naam van de man staan. Staatssecretaris Wiebes zegt dat het rentebeleid van de Europese Centrale Bank tot nu toe niet heeft gewerkt. De ECB verlaagde gisteren de belangrijkste rente naar 0 Daarmee wil het instituut de economie en de inflatie aanzwengelen. Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, zal als een van de weinigen tegen de renteverlaging hebben gestemd, schrijft de Financial Times. Knot laat zich al jaren kritisch uit over dit beleid. President Dos Santos van Angola stopt in 2018 als regeringsleider. De 73-jarige Dos Santos is een van de langzittende leiders van Afrika. Hij kwam in 1979 aan de macht, vier jaar nadat Angola onafhankelijk werd van Portugal. De president kondigde zijn terugtreden aan op een bijeenkomst van zijn volksbeweging voor de bevrijding van Angola. Onduidelijk is waarom zijn vertrek in 2018 zal zijn. Een jaar eerder staan nationale verkiezingen gepland. Het weer in het zuiden is het zonnig, in het noorden en midden is nog veel bewolking.